Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brazilië zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen door hevige regenval. 60 mensen zijn vermist, zeggen de veiligheidsdiensten van de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul. 10.000 mensen zijn geëvacueerd uit het overstroomde gebied. Het gebied heeft sinds maandag last van de zware regen en overstromingen. President Lula is er naartoe gereisd voor noodoverleg met de gouverneur. Die noemt het noodweer de ergste klimaatramp waar we in onze staat ooit mee te maken hebben gehad. Vanwege een dambreuk zitten zeker 300.000 mensen in de Braziliaanse deelstaat zonder stroom. In Amerika is een kapitein veroordeeld voor een brand aan boord van zijn schip... waarbij 34 doden vielen. Hij moet vier jaar de cel in. De brand ontstond in 2019 tijdens een duikexcursie voor de kust van Californië... toen iedereen s'nachts lag te slapen. Vijf bemanningsleden die bovendeks waren, onder wie de kapitein... konden op tijd van boord komen. De 34 mensen beneden deks kwamen om. Het schip zonk. De 70-jarige kapitein is schuldig bevonden aan criminele nalatigheid... en had daarvoor 10 jaar cel kunnen krijgen. Maar gezien de omstandigheden vond de rechter 4 jaar passend. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League. De Duitsers wonnen in Italië de eerste halve finale wedstrijd met 2-0 van AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta 1-1 gelijk. In de halve finales van de Conference League verraste Olympiakos met een 4-2 uitzegen bij Aston Villa. Fiorentina won in eigen huis met 3-2 van Club Brugge. De returns van alle halve finales zijn volgende week.